1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Cryptobedrijven komen vanaf volgend jaar onder toezicht van de Nederlandse bank te staan. Dat gebeurt omdat virtuele munten zoals de bitcoin kwetsbaar zijn voor financieel-economische criminaliteit. Bedrijven die crypto's omwisselen en bewaren moeten zich laten registreren bij de toezichthouder. Ze moeten aantonen dat ze goed ingericht zijn op het opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben te breed satellietverkeer afgetapt en te veel data opgeslagen, ook van onschuldige burgers. Dat schrijft de toezichthouder CTIVD. Informatie werd bovendien niet snel genoeg gefilterd op informatie die van belang is voor een onderzoek. En ook daarmee bleef onnodig informatie van onschuldige burgers in systemen van de geheime dienst staan. Toenmalig minister Opstelten heeft zich niet bemoeid met de beslissing van het OM om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor zijn uitspraak over Marokkanen. Opstelten sprak er weliswaar over met het OM... maar toen was het besluit om Wilders te vervolgen al genomen... schrijft de huidige minister van Justitie Grapperhaus. Wilders en zijn advocaat willen dat de zaak stilgelegd wordt... nu volgens hen gebleken is dat er sprake is geweest... van politieke beïnvloeding door Opstelten. De Vlaamse oud-parlementariër Chris van Eiken en zijn vrouw Sylvia B. moeten 23 jaar de cel in. De rechter legde hen die straf op voor de moord op de ex-man van B. in 2014. Zij was op dat moment de politieke assistente van de parlementariër Van Eiken... met wie ze ook een relatie had. Chris van Eiken zat van 1995 tot dit jaar in het Vlaams parlement. Na 23 jaar stopt Tante Riki als festivaldirectrice van de Zwarte Cross. Het boegbeeld van het Achterhoekse Festival maakte dat vandaag bekend op haar 70ste verjaardag. Zwarte Cross van volgend jaar wordt haar laatste festival. Ricky Nijman is al jaren het icoon van het festival... waar ze met een draagstoel over het festivalterrein wordt verplaatst. Het weer. In de loop van de dag overal droog en dan breekt de zon af en toe door.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 It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la.